Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Dit is deze week de Radio 501. Laat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. cry and the bass and the smokestack raindrop telephones summer scares all the women with a sneeze and a tooth. And no, no, no, it's not like that. But then again, the ginger said Tony lost his fingers and was crying for a week, and the drummer's getting paid and we get it on for kicks, jumping around. And the legion of the dying are singing a song They're begging us to sing along Don't let the sound get to your nose it it'll ring, it'll stay Somebody's gotta Radio 501. Daverende donderdag. van West-Friesland. Dit is Radio 501. Nu op Radio 501. Dreadlock met Rasta Barry. bij. Als ik mezelf ook nog een keer hoor. Ik hoop dat je me thuis kan horen. Ik denk het wel. Eh, het is de honderdste daverende donderdag. Ik zal eens even kijken waarom ik mezelf niet hoor. Jilk uh, ging altijd. Ach, of je stopt de stekker erin, ik. Ik heb geen idee. Goed, het is de elfde aflevering van dit jaar. Dat dan weer wel. En het is nu de honderdste daverende donderdag. And we got a feeling tonight that it's gonna be a reggae night. Ik hoop dat je genoten hebt van het weer. Het was een, aangename 16 graden hier in de hoofdstad van West-Friesland. Mocht je vrij zijn geweest, zoals ik. Heerlijk genoten in de tuin, strand. Het horen ze hop ook heerlijk bootjes nog niet. Dat dan weer niet. Nee, die zijn ze allemaal nog aan het eh, opschuren en een beetje aan het eh, verven. Maar we gaan er gewoon een leuk feestje van maken. Welkom bij deze aflevering van de Dreadlock Show. Mijn naam is Rastabarai. 10 over 6 alweer. En dat betekent dat je nog gewoon ruim 1 uur en 50 minuten hebt. Mocht je nog verzoekjes hebben, zet ze op de bovenbox. Zolang het maar reggae is natuurlijk en in het breedste wat jij kan verzinnen gewoon. Zelfs dubstep mag. Want ik heb hier nog een plaat van Dub Matrix. Die komt ook nog wel voorbij. Alles kan tijdens deze show. Natuurlijk ehm, kwart voor zeven het opmerkelijke nieuws. Hou ik wel een beetje eh, relax. En om kwart voor acht natuurlijk het memorabele moment dat hij weer in deze studio aanwezig is. Niemand minder dan Rob de Greeuw aangenaam schuift eraan. En we zullen toch eens even de afgelopen competitiewedstrijden met hem doornemen. Prima. Eh, ik ben er weer klaar voor. Ik hoop jij ook thuis. Bord op schoot. Hè? Misschien heb je het al op. Het is natuurlijk al ruim 6 uur geweest. We gaan even naar het volgende nummer. Want eh, ik heb Jimmy Cliff al gehoord. Eh. ik doe niet een live for live moment. Of wat is het? 2 in 1. Ik weet het allemaal niet. Dat horen we straks allemaal van Rob. We gaan even naar Steel Pulse. Dat is ook gewoon heerlijke muziek. Omdat het kan tijdens de Dreadlock Show. Ik hoop dat je geniet. Ik ben er tot 8 uur. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Oh ja, verzoekjes ook naar studio.radio501.nl. Dat kan ook. Hashtag Radio 501 houden we ook in de gaten. Uh, bellen kan ook, geloof ik. 842100 feel the ready this spot and mango With tall ear and sexy lingo Go tell the world I am the girls take a rig I am bad, mad And no wicked in a bed oh. Wicked man and mad in a bed I am bad, mad And no wicked in a bed oh. Wicked man and mad in a bed All of the girls go tell the world that I am wicked in bed oh. Wicked man and mad in a bed oh. Try me sheet from me toe to me head and Pump on me right up and then let me have Megan Give them the loving and them no stop begging Inna the morning them look like my sugar jam, bad, mad And no wicked inna bed uh. Wicked man and mad inna bed uh. Bad, mad and no wicked inna bed uh. Wicked bad and mad inna bed uh. Enough in Ja, toch een beetje eh, dancehall hier tijdens de Radio 501-uitzending. Shabaransk, ik heb het eh, afkomstig van het album Wicked in the Bad. Nee, dat is niet het album. Uh, wat is het? welk album dan wel? Oh, wacht, het is gewoon gedigitaliseerd in 1990. De A-kant van Wicked in Bad. Ik kan er niks meer van maken. Het is wel en compilaties deed. Dat weet ik dan weer wel. Goed, we gaan het deze keer met cd's eh, proberen. Altijd een uitdaging. Zeker eh, omdat ik het niet vaak draai. Maar ik heb ze bij me. We gaan toch even blijven in deze stijl. It's a murder in the dance hall. Mocht je er niet mee eens zijn trouwens, dat kun je laten weten via de Ballbox. Dat zie je bij ons op de startpagina radio501.nl. Ga er nou niet op letten dat wij geen HTTPS hebben. Nee, want wij zijn geen bankwezen, wij zijn geen... Maar we gaan wel even kijken of we er ook een eh, kleine security in kunnen gooien. Dan weet je het zeker ook thuis. Eh... ja. En die verwacht hè, van Gregory. Ja, ook die doet dancehall. Tonight if you're not, I'll be charged for a killing. For the killing of an American of some system. But I just can't understand it, yeah. How the champion becomes wanted. What it's a murder in the dance murder in the dance hall. Wonder from the champ and the next sound call. Tonight a murder in the dance hall. chuck it all around me. And now the time back, put him down. Lord knows that why I murder in the dancer. Mm. Murder in the dancer. Radio 5. girls are mighty cool. Eskimo girls are mighty cool. Jandong is nice and a Merker's fast. Jandong is nice and a Merker's fast. Who don't like it, please get last. Who don't like it, please get last. Early in the morning in the rising sun. Early in the morning in the rising sun. This is my rifle, this is my gun. This is my rifle, this is my gun. In the army, you must do what you're told. In the army, you must do what you're told. If you don't do it, you will lose your soul. If you don't do it, you will lose your soul. Give me some, give me some, give me some, give me some. PT, PT, PT, PT. Give me some, give me some, give me some, give me some. PT, PT, PT, PT. Boot is black and your suit is green. Boot is black and your suit is green. Dedicate this to all the Marine. Dedicate this to all the Marine. We are not afraid of Vietnam. We are not afraid of Vietnam. All soldiers must come to command. All soldiers must come to command. Are you a captain or sergeant? Are you a captain or sergeant? All soldiers must understand. All soldiers must understand. me some, give me some, give me some, give me some. TT, T PT, T, Give me some, give me some, give me some, give me some. T PT, T Dida. Yeah, yeah. Hier op Radio 501, half 7 alweer. Betekent, eh uh, ja, dat we toch even naar een andere muziekstijl toe gaan. Lijkt me toch wel even gezellig. Uh, toch aardig genoeg muziek bij me. En dit is toch wel de grootmeester. En je hoort hem misschien niet vaak in mijn show. Maar ik moet het gewoon draaien. Dat komt omdat hij er gewoon bij hoort. April 2012, daar komt er een eh, documentaire film van hem uit. Siggy Marley en de hele familie komt voorbij. Dit is Stand Up Jam Rock. De grootmeester hemzelf. Natuurlijk niemand minder dan Bob Marley en de Wailers. Ashley Beadle Remix. We're gonna take it slow the next half hour. Hier tijdens de Dreadlock Show. Yo, get up, stand up. Big up to Papa Hobble. Big up to Danielle. Big up to the whole team of Radio 501. Hope you're listening. Dit is de honderdste daverende donderdag. nummer eh, als zeg ik het zelf. Leuk dat iedereen weer luistert. Het zonnetje gaat langzaam onder. ga verder met de lekkere reggae hier. 1966 neem ik je mee naartoe. Prins Malazi. Het is een mix. Emmanuel mix. Terwijl het weer druk wordt in de binnenstad van Hoorn. Scoopavond, hè? je weet het wel. Mocht je nog voorbij lopen je ziet mij staan, ja, denk een beetje aan Leeuwarden. For War for Child. Child for War. Ja, wat is het ook alweer? Dat doen ze ook alweer bij hem. Ga gewoon naar de reggae luisteren. Pak hem even terug. Mocht je nog verzoekjes hebben, stuur ze even. iedereen denkt maar dat dat zomer is, hè, na zo'n dag als dit. Het is gewoon nog winter, hoor. Nog zes dagjes, jongens. Dan is het officieel lente. Maar niet hier tijdens deze show. Tijdens deze show is het altijd, al is het min 20. Dit is lente. muziek, al zeg ik het zelf. ik lees het ook op de Bobbelbox dat jullie allemaal aan het genieten zijn. Toch heb ik hier de cd bij me. Ik heb de zelf, muziek zelf niet hoor. Een paar nummers van Akers, dat weet ik wel. Uh, de artiest gaat er gewoon even. we gaan er gewoon even naar luisteren. Een klein stukje van deze compilatie. Ja, big up to Papa Hobbel. Klein stadje wat nog steeds bij West-Friesland hoort toch of net niet? Maar nou ja, maakt ook niet uit. Dus dit is van hem. Een compilatie van zijn cd. Ik hoop dat je ervan geniet. Kwart voor zeven. When I'm with you, you become the reason for life. That I met you, thank you for the queen he provides. You become the sunshine that turned darkness to light. searching, I'm searching from where. you love me in your own special way. Search so long, now I'm sure that you are the one, the one, the one. Sunshine or rain, yeah, through the heartaches and the pain. Na na na na na na na. just heavens and earth, there was just dark. Then God said, Let there be light, then there was day. But he separated from, from the night, from the night. God created man, but man couldn't live without a wife. Then there was you, and you were the perfect gift of life. There was no shame. Cause we were undersized and it felt so right. It felt so right. There would be no you, there would be no me if there was love, love. There is just one life, living and right. Let's teach each other how to love, love, love, love. With your end mine. Make it through the test of time, never behind. You'll always be right by my side, sharing what's mine. For better or worse tonight, I'll sacrifice. Now is the time. Everything I do is for you. <laughs> you can build a life of love without trust and truth. Babe, my heart. you turn it down. Just let the fire keep burning. Play reggae music with a soothing sound. We got the whole world turning. Turn it up, selector, don't you turn it down. Mm. If you're keeping a party and you want it for hearty, send for the hot girls with that tall, your shanty. Anita, Benisa, Karina, Marina in a session and you want it from Send for the artist to make them nice obsession And sound a string up, stage a set up Vibes are built up and the people just a love up And feel listen reggae music with the soothing sound It got the whole world turning Turn it up selector, don't you turn it down Just let the fire keep burning Play reggae music with the soothing sound got the whole world turning. Turn it up, selector, don't you turn it down. Mm. Music is a mission, not a competition. So tell me why them fighting like them politicians. It's just the music, we got to use it. Don't you abuse it, we can't afford to lose it. Thunder back up my mind, I set me right. Ja, nee, dan uh, druk je aan de verkeerde knop. Dat, uh, dat kan wel eens gebeuren. Goed, uh, Papa Hobbel, dat was voor jou een leuke mix. Ik wilde de andere CD. Doen we dan ook. hele oude hoor. Wat ik er net ook eentje uit 1966 draaide. Is dit er eentje uit 1969 geloof ik? Nee, dat is later. 71. We're gonna have a soul shakedown party tonight. We're gonna have a soul shakedown party tonight. special vacation. I need your concentration just to feel your vibration at that soul shakedown party tonight. We're gonna have a soul shakedown party tonight. But this is my invitation. I got a special vacation. I need your concentration. Just to, just to, just to, just to, so baby, I need you tonight. We're gonna have a soul down party tonight. Ja, dat is toch wel een hele oude. Ja, jammer dat het net mislukte. Eh, hij gaat nog verder, maar dat doe ik in de tweede uur dan. Uh, toch nog een klein beetje naar die dancehall-achtige muziek. Heb je het eerste half uur kunnen horen? Leuke muziek, eh, al zeg ik het zelf. Steel Pulse, Shabaransk en Prince Malachi, President Brown. Ja, dat gaat toch wel meer naar de roots. Straks ook nog wat eh, ja, Asian Dub Foundation. het nummer heet Dub Mentality heel apart nummer. Ik ga er niet veel over vertellen. Dat draai ik in het tweede uur. Eh, Jana Consciousness. Reggae music. Dat is waar we hier voor staan. Althans, tijdens deze twee uur. Bob, thank you. Hoor je straks ook zeker nog wel een nummer van. Ook eh, is dat misschien uit de oudheid, maar ja, hij heeft niet langer geleefd dan 1981. Dus we pakken hem even terug. We gaan door met de reggae music. Yeah. Hier op Radio 501 tijdens de Dreadlock Show. Mijn naam is Rasta Barai. Mocht jij nog verzoekjes hebben, nog een uur lang hè. Here we go, voetjes van de vloer. Tot de klok van 7 uur. Nog even swingen. Reggae, reggae music. them a ball and a call. Allah and a ball and a shout and a call for the reggae music. Them a ball and a call. We nah give a damn disappear Satan reggae music our African tradition. Music, reggae, reggae music. I love it. I have to have it. Music, reggae, reggae music. I, I this reggae music. From my youth, I love reggae music. I have a drum where I always play. I no left it not the night nor in the day. So listen to right away. I chant I music in the hills and valleys. I chant I music worldwide. Worldwide. When the breeze it a blow and me done get the flow. I chant music high and low. As the first end, take a straight, take a pen, take a book and a pen and write it. Write. I'm not joke this reggae music. Filled my soul with sleep. Music, reggae, reggae music. I love it, I am a it. Music, reggae, reggae music. I, like this reggae music. After me blocks from the gates and I listen to a tape, it's a nice piece of food cake. What a joy, so much glory. To see the lion and the lioness are unique. take the street when the drum hit a beat and the bass and treble, keyboard and guitar. Grandma and papa them a dance together. Them a dance together. Drumsticks are the youth to move mystic cultural vibes a flow from the lyrical artists. Your belly full, you want more. Audience full, 10 million and more. Reggae eel, yes I, I'm sure. reggae fighter. The more you fight reggae, it gets stronger. The inspired words are come from Jaja. Bone wicked out like cayenne pepper, like cayenne pepper. Beep, a alla and a ball and a shout and a call for the reggae music. Them a ball and a call. Alla and a ball and a shout and a call for the reggae music. Them a ball and a call. Nah, give a damn, disappear Satan. Reggae music, our African tradition. Ja, dan zit het alweer bijna op. Eerste uur. Ja, natuurlijk niet helemaal vlekkeloos, maar ja. Weet je, als iemand dan ook aan me vraagt, is alles goed? En dan zeg ik ook gewoon, ja, standaard nee, ik heb er drie fout. moet er ook wel ergens in deze show een fout gaan komen. Goed, eh, misschien een tweede uur dat het wel vlekkeloos gaat. Wie zal het zeggen? We gaan nog eentje eh, luisteren voor de klok van 7 uur. Ik mix hem in één keer door. Dan die versie. Althans, ze noemen het zelf dub. Maar ik ben erg benieuwd hoe jouw reactie is. Laat het weten op sms eh, anders even 501 naar 501. Maak het of kraak het. Weet je, het is, allemaal zo genipt ook dan. Ja, yeah. tell me if it ain't so. Maybe ineens zo. toch echt, hè? Het eerste uur zit erop. Straks, eh, over een paar weken, de marathon trouwens, zit ik te denken. Dat wordt helemaal leuk. Eens kijken of er 40 plaatjes in een uur gedraaid kunnen worden. Goed, ik ben straks weer bij je terug. Vijf over zeven. dan ben ik er weer. each and every day, me see man a take coat. In each and every way, me see man a pop sport. I'm a mafia poop, puss and dog, and them no have miss same block. Some a fella company, I no get. I know Dit is Radio 501. Nu op Radio 501. Dreadlock met Rasta Barry. Asian Dub Foundation. De dub mentality. Dat ik al zei, het begint echt heel apart. En dan wordt het toch op zich wel een leuk nummer. Ja, oh, zich is het gewoon een leuk nummer. Eh, straks nog een stuk van eh, Papa Hobbel die ik eh, ja, gewoon per ongeluk wegdruk. Zoveel lichtjes en knopjes. Je weet af en toe niet eens waar je moet drukken. Net met de redactie lopen spreken. corrigeert mij ook. Ja, het is voor Child, Waar ze voor staan in Leeuwarden hele drukke dag. Ik heb het op tv lopen volgen. En terwijl de mensen hier allemaal voorbij komen en zwaaiend naar binnen kijken. Hartstikke leuk hoor. Het is net het is, het, is hetzelfde gevoel. Ik weet niet hoe het eh, bij jou thuis is. Ja, de webcam staat aan de verkeerde kant op. Maar dan nog, eh, ja, gewoon gezellig. We gaan hem even doorspoelen. Want dit is een verzoekje van de Bubblebox. Mr. Lipids. Ik hoop dat je nog luistert. Eh, misschien onder de douche. Ja, whatever. Dit is de 10 inch.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 She's the one, the only remedy. Night nurse, only you alone can quench this thirst. heerlijk nummer. De 10 inch. Ja, heel veel mensen uit eh, ja, na 1980 weten, 90 weten dat niet. Weet je wel, een 7 inch cd singeltje. 12 inch, ja, de volledige album. 10 eh, inch, ja, dit dus. Gewoon de breakaway. Halverwege het nummer slaat hij over in de dub version. Ja, wel bij de reggae. Um, ja, toch merkelijk nieuws heb ik maar overgeslagen. Eh, dat vanwege een eh, tragedie wat gebeurd is in Zwitserland. Dus uh, nee, echt gein is er niet te maken dan. Um, wel straks kwart voor acht natuurlijk het memorabele moment van niemand meer dan Rob de Greeuw. Aangenaam. Maar ja, dat gaat weer meer over voetbal en natuurlijk over zijn show. Hoofdmoot is natuurlijk altijd het voetbal. We zullen eens even kijken eh, ik krijg net hier een cd in mijn handen geduwd eh, van niemand minder dan de drummer van Joost. Die gaan straks weer allemaal uh, repeteren. Hij zegt net het nummer. Het is van uh, Stefan Marley. Hoe het nummer heet? Ja, helaas. We gaan er naar luisteren. Dat is misschien gewoon het beste wat je ook kan doen. Gewoon. Yeah, down to the roots. Kwart over zeven tijdens de Dreadlock Show hoop dat je geniet. Mocht je nog een verzoekje hebben, gooi hem op die babbelbox of studio studio@radio501.nl. Would you let them break us apart? No. Would you let them? Hey. Would you let them break our hearts? Would you let them? Still a papa. Would you let them break us apart? Would you let them? them break our hearts? Would you let them? No, we are not gonna let them go. Together they can't break us, we are strong. Divide us and the road leads to destruction. Don't you fall a prey to Babylon. No, never. They want to pull us all in different directions. So they take you from the root and teach you their own truth. Open up your mind, please don't you be so blind. I'm not in it for the fame, I'm in it for the love. When it's all said and done, on, hold on. we're more than blood. Would you let them break us apart? Would you let them? Hey, would you let them break our hearts? Would you let them? Still a papa. Would you let them break? Would you let them like, hey. Would you let them break our hearts? Would you let them Listen. But we I go take them lesson I go sit down in a them class On the road of corruption get the youths we I go walk bless every step on the rocky road we march positive and sure. Every day the rich I get rich and the poor I get poorer. Unite the people in and from the diaspora. No corruption can come through that door and say I'm good. Don't you lose your way. Would you let them? No, we would not. never, yeah. Would you let them break our hearts? Would you let them steal our papa? Would you let them break us apart? Nah, nah. Would you let them? No, we would have never, yeah. Would you let them break our hearts? Yeah, nah. Would you Together they can't break us, we are strong. Divide us and the road leads to destruction. Don't you fall a prey to Babylon. No, never. They want to pull us all in different directions. So they take you from the root and teach you their own truth. Open up your mind, please don't you be so blind. I'm not in it for the fame, I'm in it for the love. When it's all said kort eh, einde, moet ik zeggen. We gaan naar zijn zoon, uh, andere zoon. We gaan het live doen. We gonna jam it. Hier bij Radio 501. 10 minuten voor half 8. God, wat gaat die tijd toch snel en het is alweer donker. Ja. Yeah. Hope you like jamming too. And our rules ain't over, we can do it anyhow. I and I will see you through. Cause every day we pay the price, people live in sacrifice. Jamming till the jam is through. Ooh yeah, we're jamming. To think that jamming was a thing of the past. We're jamming. Hey, I hope this jam is gonna last. Nobody can stop us now. We neither beg nor we won't bow. Neither can be bought nor sold. We all defend the right. our children must unite. Life is worth much more than gold. Ooh, yeah, we're jamming. And we're jamming in the name of the Lord. and rule it all creation here where i want jam Jamming. Heerlijke muziek. Ja, we pakken hem even terug. Het ging net niet helemaal lekker, maar toch. We gaan terug naar Papa Hobbel. It's gonna be a day like this. Bijna half acht, nog een kwartiertje. Je bent al aan het aftellen. Ik hoor je thuis streepjes op de muur zetten. Kwart voor acht is hij hier hoor. Echt waar, maak je geen zorgen. Niemand minder dan Rob de Greel aangenaam. Maar even een tijdje luisteren naar beste muziek hier op Radio 501. Morgen weer een hele nieuwe show van natuurlijk On The Rocks. Alleen met Arwin. Ja, helaas geen... Eh, het is de Arwin zonder Johnny Show noem ik het maar. Daarvoor natuurlijk niemand meer dan Chris Mans. Ja, het is een eh, volle programmering hier. Kijk op de website. Straks nog Rob de Greel met zijn Indie 501. En geleid uit de bunker met GW Style. Yeah, yeah, yeah. Give it up for our homeboy. Ja, het is gewoon hier knallen bij Radio 5 alleen. Straks eh, Beef, Yellowman en nog ook eh, Anouk. En de 2 meter sessie heb ik ook nog klaarstaan. Dus dat belooft nog wat. Mocht jij nog daar ergens iets tussen willen horen. Tuurlijk man. Geen probleem. Sign Train komt naar Ruigoord. Future Reggae Ruigoord moet ik zeggen. En natuurlijk Becca Wall. Dus ja, wat let je? Ga erheen. Hou die website van ons in de gaten voor alle reggae-informatie. Want dat komt er ook op. En natuurlijk voor alle andere programmering. Morgen en zaterdag en zondag en de rest van de week. En de marathon. En gewoon reggae nu. Ja? Here we go. And you see just like how the beat dead when him sting you woulda dead when the trigger squeeze. I bet you when the money the murder rate woulda decrease. If man did stay like this, man did stay like this. Hey, yes. Hey, follow me now. And if a beast man did stay like Man would they get up every day I walk with AK like say your style And I say the murder people in a daylight I bet something could have stay right If man and beast did have the same traits The man wouldn't have brag about how them aim straight Cause matter of fact them wouldn't know Because when them gunshot blow them gone six feet below So Shot with the fire, stone with a fling. No gun with no fling, man with a rather carry a sling, yo. If gunshot the work like a bee sting, man. We not look for people life like a disease thing, yo. A simple reason it to resolve a situation, so it wouldn't be nice like us. I bet the man stay like people that march away, stay like what? Hey, you are in a five-star hotel, chilling with a rock star, lying in his bed with another man when you should be home instead champagne sipping, love making, damn we tripping. I know you're hoping your man will never know, but remember the walls know your secrets. Your secrets. Oh, the walls know your secrets. Your secrets. Oh, now baby don't worry cause I don't kiss and tell. no closet cameras, leave it all here on this bed. The diamond earrings that you're wearing, remember they're from an old time girlfriend. No one will ever, ever know. Now the ones know your secrets. Your secrets. Oh, The know your secrets. Oh, baby, don't I don't. pain and the agony. China bad It's a mix of promising and poor people memories. Yes, it is burning. Hear me out. Now me no talk if you can't put your money where your mouth. Yeah, you go to school, put your money where your mouth is. Bills off the pay, put your money where your mouth is. No promises, no more false promises. No talk if you can, put your money where your mouth is. Slap ragans so I put your money where your mouth is. People can't find food, put your money where your mouth is. Hear me out, hear them complaining. say the youths are got long too bad in a garrison, full of me a ruthless mob. Some are ram, some are grab, some old barrel crab. Hey thief, never love this, the thief with long bag. Politicians them a quarrel, Luna. not do the job job Wild people are suffer from Kingston to Sab Innocent lad I get shot up and tag Full time them for share with them have No give me no talk if you can't put your money where your mouth there Youths to go to school put your money where your mouth there Bills of beer put your money where your mouth there No promises, no more false promises No talk if you can't put your money where your mouth there Stop bragging so I put your money where your mouth there Youths that can't find food put your money where your mouth there Hear me out we work for a better living. Oh, it's a word. The youth I'm living a tenement yard. I can only see you only got a face yard. With a mouth full of lies like a big time fraud. And a weed in the world yet we suffer. While the big neck guys reap the butter. We live among the flies and mosquitoes. And everyday things that get rougher. One gone by the morning, can't go good evening. Oh now. No blame me for the gun talk and dance and daggering. It a come from the system. Madam, madam, man, it can't good evening. Oh no no. When the garrison become a killing field, it's a come from the head of the stream. No give me no joke if you can't put your money where your mouth is. You would figure a school, put your money where your mouth Build up a Ja, maar dat was hem. Uh, in twee gedeeltes, 18 minuten lang. Uh, papa Hobbel. Ja, de remix, je hebt hem niet gehoord. Eh, ja, ik Nee, ik las ergens iets met Jazzus. En er zou iets met een groep, weet ik veel, een, misschien een artiest die je kent. Zou er een optreden zijn samen met hun? heb geen idee, ik heb het gelezen ergens op een eh, willekeurig ja, internetpagina. Ik, wil het geen naam geven. Het heet, begint met een F. Dus Goed. Maakt ook niet uit. Ik draai in ieder geval een van die artiesten die ook daarmee aan gedaan heeft. Eh, dat is gewoon Beef. De artiest daarvan. Yo, ik vergeet elke keer zijn naam. Er staat wel iemand die het wel weet. Dat ik zeker. Eh, ze gaan ook nog veel meer muziek uitbrengen. Dus hou die website gewoon in de gaten. Gewoon. Dat is misschien wel het devies. 13 minuten, ja hoor, en hij is al in het gebouw. Ik kan een tipje van de sluier oplichten gewoon. Hij gaat weer het live for life moment doen. Dames en heren, een uniek moment straks tussen 8 en 10 tijdens de Indie 501.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 Eh, ik weet het niet. 19... Eh, <laughs> well, this one call. Wacht even, eh, Jelleman. Waar staat dat nou? Het is de, uit de 2 meter sessie. Het is nog uit 1991, Rob? Of, uh... Voor mij wel dat het vorige decennium, ja. Vorig millennium? Ik weet het ja, nee, vorige millennium sowieso. Oh, ah, dat, dat, wel. Volgens mij was het dat ze net tegen die zwangerschap aan zat. Welke? Ja, dat, ze hebben er al een aantal achter de rug, eh, volgens mij. Rob, nog 2,5 minuten komen we erop terug. Oké, doen we. We gaan even luisteren naar Yellowman. Yeah. Nobody move, nobody get hurt. Het is zover, hij is aanwezig. Hij staat al klaar gewoon zelfs. Dat gebeurt ook niet vaak. Maar eerst maar even Yellowman. I'm you if your up in the ratchet. He said, what is your number? I didn't answer. What is your number? I still don't answer. What is your number, boy? I really don't answer. Him crank up him chopper. Me mama, then me started to answer. Guess what me say? 64, 46, BMW. What you want? 64, 46, BMW. Lord, he say, give it to me one time. Huh. Give it to me two times. Huh. Huh. Give it to me three times. Uh, uh, uh. Lord, it name. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Not it down yam cattle, not it down yam dirt. He come from the planet of Earth. He come from Say granny in the kitchen, I cook rice and chicken. The dread out a door, I cook it a shoe. No trouble granny, granny never trouble you. Nothing cook up in my tals too. Him, nobody move, nobody get burnt. Nobody move, nobody get burnt. The youth them a dress up in a white collar shirt, and some of them wear it till it resemble dirt. He said he want me to join the army. <laughs> I ain't gonna do it, officer. No way, I ain't gonna do it. Turn out your left pocket. I'm searching for a comb automatic. i searching if you have any ratchet. He said, What is the number? I didn't answer. What is the number? I still don't answer. What is the number, boy? I really don't answer. It can't come with chopper. Me mama, they me started to answer. Guess what I say? 64, 46, BMW. Whoa, you 64, 46. That a BMW, Lord. He said, give it to me one time. Huh. Give it to me two times. Huh, huh. Give it to me three times. Huh, huh, huh. Lord, him. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Not it don't yam cackle, not it don't yam dirt. He don't yam cackle, not it don't yam dirt. He come from the planet of Earth. Cause not he come from the planet of Earth. Cause things me used to do, me now go do it no more. Things me used to do, me now go do it no more. The year it changed to 84, but wordt nou, zo mysterieus beginnen. Echt eh, heerlijk. Past helemaal niet bij Barry. Waarom niet? Ja, zo recht door zee en dan weer eh, toch weer zo'n mysterieus eh, muziekje. Ja, ik had zoiets van Rob. Wat leuk dat je er weer bent. Ja. <laughs> Zullen we het even over het voetbal hebben? Ja, heel graag ja, heel wil ik dat. nou, hey, prachtig seizoen. Prachtig seizoen. Prachtig. de, de mat ligt er ook lekker bij. Ja, het, eh, waarschijnlijk zal de Kuiper uitgeroepen worden tot eh, het beste voetbalstadion van, eh, van dit seizoen. Degene die naar de Kuip gaan, prachtigste, hebben het mooiste matje. Dat bedoel ik. Oh, dat zal het zijn, ja. Ja, precies. Oh, is dat ook nog een, een, een, competitie? Ik, bij deze is hij... Heb je het nog meegekregen afgelopen weekend? Dat Feyenoord gewoon gelijk gespeeld heeft tegen de club waar Ajax twee keer van verloren heeft? Ja, klopt toch eh, wil ik even die standaard met je doornemen. Prima. Heel, apart dat ze dan op eh, nummer 6 staan, hè? Ja, maar je ziet eh, dat qua puntenaantal ontloopt het elkaar weinig. En ja. top 6 moeten allemaal nog tegen elkaar spelen. Ja. Ik, ik, sta gewoon in de maand mei lekker op de koolsingel te vieren. Dat we landskampioen geworden zijn. Ik hoop dat het mooi weer is, Rob. Dat, dat, dat, jij op de koolsingel loopt. Dan wordt het zeker mooi weer. Goed, eh, buiten dat, ik bedoel, meer heb je daar niet te doen. De <laughs> call single is gewoon echt. Nou, je, kunt, je kan dan over de hoofden lopen. Zo druk. Enorme mensenmenigte zal er dan staan. Ken je die films? Dat is echt zo'n zo, zo bosje hooi zo voorbij komt rollen. Nou ja, dat gebeurt op de call single. Oh, vorig, vorig jaar was het zeker. Was het vorig jaar niet op Museumplein? Ja, dat klopt. Dat allebei de Ajax-fans eh, er waren om het te vieren. Ja, allebei Ja, waren ze er. en nog het niet gesloopt. <laughs> Hey, Daar is eh, niet veel voor nodig hoor. We zijn uh, aanbeland eh, in jouw <laughs> memorabele moment van, dit, van deze show. <laughs> ja. Gezellig dat je er weer bent. je hebt iemand meegenomen. Ik zag hem net in de studio ja, zitten. Ja, ik heb Luc meegenomen. Ja, Luc. En hij gaat straks wat duo-presentatie, had ik begrepen. Wat is het? Nou, we moeten nog even kijken hoe we zijn rol precies ingevullen inderdaad. Maar hmm. het belooft wel leuk te worden vanavond. Nou, ik ben erg benieuwd. Eh, wat voor items hebben we weer, eh, Rob? Maak me gek. So You Think You Can Dance hebben we. Oh, een nieuw eh, item tijdens de Indie 5 for 501. Tussen 8 en 10 op Radio 5 alleen. Ja. We hebben weer een, een top 10 verzameld. En dat is de top 10 meest succesvolle Nederlandse muzikanten in Amerika. Hmm. Ja, ik weet er één, eh, Little Green Baker eh, van George Baker. Nummer goed. één, hè? Ja. Nou, nou, nou, nee, nee, daar moet oh. je helaas in teleurstellen. Oh, vorige week had ik ook meteen een nummer één te pakken. geen nummer één. <laughs> geen nummer één Nee, het is geen nummer één, maar het was wel een, eh, een vrij grote hit voor een Nederlander ik heb de film laatst nog gezien. Eh, dat, ja, dat blijft, gewoon een... Eh, ja, hele Pulp Fiction eh, bedoel je? Nee, nee, nee. Dat is niet van Pulp Fiction, nee. nee, daar heeft hij ook in gefigureerd, het nummer. Nee, dat is die film Mr. Green, Mr. Yellow, Mr. oh, Pink. ja. ja. ja. Ja, die is nog wat bloediger, hè? Ja, ja. Fargo. Fargo. Toch? Of zeg ik het nou, oh, zeg ik het nou ook gewoon verkeerd? Ja, volgens mij zeg, je het nu ook, gewoon verkeerd. Juist. Ehm, kom ik op terug. <laughs> Later. We schakelen even de hulplijn in. We schakelen even de hulplijn in. Uh, eh, Greenback. En wat dacht je van Live or Live? Nou, Twee artiesten die deze week... wil eh, je echt weten? Ja, ik wil het echt wel weten van je. Geef, geef nu maar gewoon even eerlijk je mening. Wat vind je van Live for Live eigenlijk? Moet het eh, blijven? Moet het weggaan? Ja, nee, nee, nee, tuurlijk. Nee, Rob, eh, ja? Echt, het zijn items die ik niet in mijn show heb. Dus ik, ik zou zeggen, hou ze er zeker in. Weet je ook wat, je, wat dat inhoudt? Reservoir Dogs. Inmiddels? Ja, Reservoir Dogs. Dat Google, waar dat Google toch allemaal niet goed voor is. Nee, het is Wikipedia en dat ah, is fantastisch. alle pagina's moet je dan doorlezen. Fantastisch. Goed, we pakken hem even terug. Ehm, live for Life moment. Ja, ja, kwam, eh, dat zijn dan eh, twee artiesten die eh, op dit moment in Nederland vertoeven. Ja. En ook live gaan optreden. Ja. Op een van de vele Nederlandse podia. Ja. En ik laat van allebei een fragment horen. Mhm. En dan kan de luisteraar. Ja, misschien ga je straks zelf ook wel luisteren, Barry. Dan mag je ook gewoon meedoen. Tuurlijk, ik ga zeker luisteren. Dan kun je stemmen op de artiest waarvan je het liedje helemaal wilt horen. Ik ben erg benieuwd. Dat is het concept, zeg maar. Helaas zal ik zo maar zeggen. De tijd zit erop. Oh, jammer. Ja, ik wou nog over mijn rubriek Soul omdat het kan beginnen, maar dat moet ik dan maar achterwege laten. Over 10 minuten is het helemaal weer van jou. Ik heb 10 minuten nog om de beste reggae te draaien hier tijdens de Dreadlock Show. Rob, het was weer aangenaam. Mag ik nog een liedje aanvragen? Mag, mag, mag. Ehm, ik weet, je hebt hem niet altijd bij je, maar misschien deze week wel. Three Little Birds. Ja, Vind ik zo'n leuk liedje. Heb ik weer niet bij me. Heel jammer. Ja, nee, echt eh, helaas. Eh, voor de luisteraars thuis ook heel jammer. Mag ik dan een andere aanvragen? Nou, heb trouwens, je misschien trouwens, eh, nee, heb je okay. de Musical Youth misschien bij je? Wacht even, ik heb, ik heb een cd-box bij me. er staan... Of Boris Gardner, even, nee. I Wake Up With You. Ik vind heb ik ook heel mooi. Ik heb 45 nummers voor de kijkers thuis. Dus Bob Marley. 45 nummers van Bob Marley bij me. En, en hij staat er gewoon niet tussen. Hè? Oh. Dat zijn de 45 slechtste nummers van Bob Marley of zo. Nou ja, is dat de verzameling? Ik kan wel andere de minst goede, laat ik het zo eh, minst goede. De minst goede nummers van Bob Marley. De B-kantjes. Rob, je bent al een minuut eh, over je tijd heen, dus bij deze ben je gewoon weg. Eh, en ik ga gewoon lekker verder met mijn eigen, met mijn eigen ding. wat hebben we nog meer allemaal liggen hier? Ik ga gewoon ook iets van Nederlandse bodem draaien. Gewoon muziek, omdat het kan. Weet je, een beetje een Rob's tempo dan te blijven ja, de postman. Leuk, ik hoop dat je genoten hebt weer van het memorabele moment. Altijd tijdens deze show, Dreadlock Show, kwart voor acht. En eh, we hebben Rob eh, toch maar even eh, aan de andere kant gemuteerd. Nee, was was heel gezellig. nou, hè? Rob, bedankt voor dit interview weer. Veel succes komend weekend. Ja, jij ook met de aankomende twee uur tijdens de Indie 501. Dit is Postman. Ex van Anouk. En natuurlijk, jij kan nog verzoekjes indienen via de babbelbox. Alles kan. Als het maar in uh, eh, koffie kan, thee kan. En kan nog veel meer. IJsselmeer, Markenmeer. Goed, we gaan luisteren. This is the crisis. Hier tijdens de Dreadlock Show. twisted, contradicted, Visionary perspective, I sell the mystic. Swear mystic, domestic, all this I invested. Often tested, all fruits I inherit. Oneself should acquire methods to find its accents with fragments. Life penetrated by attachments. I lost good friends of mine, it took hurt, but I accepted. 10 out of 10 times rejected, now major respected. Many tried but ended up a failure. I might reveal ya the knowledge of a man who didn't knew he held ya. I fell eyes stabbing me, messing me temporarily. Running races like a rally, thoughts a carry ship like a ferry. In time, you will notice you can can never refine. Words of mine I devote to my design. It was the most I to send I post to multiply.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 No revisions, Jah revealed me. Stand put and try to fuck, protect my manhood. Lift good, my context, explain terrain, I put foot. Acknowledge the key, I learned from him and learn from me. Possibly we share roots in the same tree. This life's narrow, see from my angle. Level unknown for those who claim a soul game to the devil are far from home. No matter what the price is I refuse to live like this. I refuse, I refuse to live like this. No, no. No matter what the price is I refuse to live like this. No, matter what this crisis is. Yeah, no matter what this crisis is. De Dreadlock Show altijd op donderdag tussen 6 en 8. Hier op Radio 501. Het zit er alweer op. Ik draai nog één Nederlands nummer. Althans, van een Nederlands artiest. Because I Need To Tell You This. Rob Geus neemt de show over straks. Oh, hij heeft Rob de Greeuw aangenaam. Ja. Yeah. Ik hoop dat je genoten hebt. En anders ik wel. We staan toch op nummer 2. Hè? Leuk, geniet van die show in die 501. Ik ben er volgende week weer. En hou die website in de gaten voor meerdere shows. Want de marathon komt eraan. En dat belooft echt wat te worden. 31 maart begint het. 1 april geen grap. Eh, yeah. tot volgende week. I really need to tell you this. Just can't live without your love and tenderness, no way. Girl, I really need to tell you this. You alone are give me full joy and happiness, oh yeah. Still I'm missing the way you make me feel nice. Missing the way I hold you at sunshine. Still we keep trudging on. Aye, enough hills, you know we done climb. Get through all the rough times. When we weak, Jamaica stronger. And it's hard for a lady when a man is away. But I'll be returning to you, girl, one day. We'll be together. I love you forever. Yes, woman, I'm here to stay. Hey, girl, I really need to tell you this. Just can't live without your love and tenderness, no way. Girl, I really need to tell you this alone I give me full joy and happiness. Oh yeah, still I'm missing the way you make me feel nice. Missing the way I hold you at night. Missing you crazy when you're not around. Girl, I really need you time comes and me have feel left out. Me up. you understand me have a little work that have to done. Baby, don't you shed a tear. There is nothing you should fear. Though you're far away in i me heart, you'll always be near. And I got a little love for you when I get back, so get ready now, baby. Maybe we can do something new just between me and you, oh girl. Oh. Hey, girl, I really need to tell you this. Just can't live without your love and tenderness, no way. Girl, I really need to tell you this. You alone are give me full joy and happiness. So oh, yeah. still I'm missing the way you make me feel nice. Missing the way I hold you at night. Missing you crazy when you're not around. Girl, I really need you. I said, no, no, no, no, girl, don't worry. You know that I will be there for you. I need you and you only. Just call on me when you're lonely. Cause when we are together, yes, the blessing just a flow. Me and you could even love and watch the baby grow. Like the things you do and the special love you show. This you got to know. Hey, girl, I really need to tell you this. Just can't live without your love and tenderness, no way. Girl, I really need to tell you this. You alone are give me full joy and happiness. I'm missing the way you make me feel nice. Missing the way I hold you at night. Missing you crazy when you're not around. Girl, I really need you. We've been together for a long time, been through rain and sunshine. Still we keep treading on hills, you know we done climb. Get through all the rough times. When we weak, Jamaica stronger. And it's hard for a lady when a man is away. But I'll be returning to you, girl, one day. We'll be together. I love you forever. Yes, woman, I'm here to stay. Hey, girl, I really need to tell you this. Just can't live without your love and tenderness, no way. Girl, I really need to tell you this. You alone are give me full joy and happiness, so oh, Still I'm missing the way you make me feel nice. Missing the way I hold you at night. Missing you crazy when you're not around. Girl, I really need you. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek.